uur. Dit is Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Een derde van de kinderen die in de Amsterdamse zedenzaak... slachtoffer zijn geworden van Robert M. vertoonde daarna zorgelijk seksueel gedrag. Dat blijkt uit onderzoek van een artsonderzoeker van het Emma Kinderziekenhuis, meldt NRC. De kinderen deden onder meer seksuele handelingen na... of hadden juist angst voor seksualiteit. Het onderzoek kan volgens de artsonderzoeker helpen... bij het opsporen van misbruik van kinderen. President Trump heeft de FBI opdracht gegeven om aanvullend onderzoek te doen naar rechter Kavanaugh, zijn kandidaat voor het Hoge Rechtshof. Dat onderzoek moet binnen een week klaar zijn. Als het klaar is zal de Senaat stemmen over de voordracht van de Senaatcommissie voor Justitie. De voordracht van de conservatieve republikein volgt een dag na de openbare hoorzitting. Die werd gehouden omdat een vrouw hem beschuldigt van aanranding toen ze 15 was. De aardbeving en tsunami die gisteren het Indonesische eiland Sulawesi troffen... hebben aan zeker 18 mensen het leven gekost. Een medewerker van een lokaal ziekenhuis spreekt zelfs van 30 doden. Door de aardbeving stortten een aantal gebouwen in. De hoofdstad van het eiland Palu werden daarna geraakt door metershoge golven. Een aantal huizen werd weggevaagd en een brug stortte in. Opmerkelijk was dat de tsunami de stad trof nadat de tsunami-waarschuwing was ingetrokken. In Los Angeles is medeoprichter Marty Balin van de psychedelische rockband Jefferson Airplane overleden. De Amerikaanse band had hits als White Rabbits en Somebody to Love. Marty Balin was 76 jaar. Het weer, lokaal kans op vorst aan de grond en er kan mist ontstaan. Verder wisselend bewolkt, het blijft droog en het wordt een graad of 15. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Dit is Jolanda van der Velde van de ANWB.